7 uur. Dit is Ewald de Jong met het nos vragen in Europa. Zo moet worden voorkomen dat vluchtelingen zich wagen aan de gevaarlijke tocht over de Middellandse Zee. Bovendien worden zo mensensmokkelaars buitenspel gezet. De Britse Labour-partij zal in het parlement proberen een brexit tegen te houden... als de regering geen rekening houdt met de eisen van de oppositiepartij. Dat zegt Labour-leider Corbyn in een interview met de Sunday Mirror. Hij wil onder meer dat bedrijven toegang houden tot de Europese interne markt... en hij wil niet dat milieubescherming en rechten van werknemers worden aangetast. In het parlement hebben de conservatieven van premier May maar een krappe meerderheid. De Italiaanse kustwacht heeft gisteren meer dan 2200 bootvluchtelingen uit de Middellandse Zee gehaald. maar Ook zijn tien lichamen geborgen van migranten die waren verdronken. De vluchtelingen probeerden op 15 kleine boten en een vrachtschip Europa te bereiken. Dit jaar hebben ruim 160.000 migranten via de Middellandse Zee Italië bereikt. 4200 mensen hebben de overtocht niet overleefd. Een Amerikaan die in de staat South Carolina was gearresteerd nadat bij hem een vermiste vrouw was teruggevonden, blijkt zeker zeven mensen te hebben vermoord. Na zijn arrestatie bekende Todd Colehab dat hij in 2003 vier mensen had doodgeschoten in een motorzaak. De politie vond daarnaast drie lijken die hij op zijn land had begraven, onder wie de vriend van de ontvoerde vrouw. Mogelijk liggen er nog meer lijken onder de grond. Het weer, enkele buien, eerst aan zee, maar later overal. In het zuidoosten blijft het overwegend droog. Het wordt vanmiddag 7 tot 10 graden. Na het weekend wordt het kouder met kans op nachtvorst. En dinsdag of woensdag kan plaatselijk natte sneeuw vallen.